bij een bezetting van een varkensboerderij zijn weer vrij. Vanavond werden ook de laatste vijf in vrijheid gesteld... meldt het Openbaar Ministerie. In totaal werden er gisteravond 76 actievoerders... en één tegendemonstrant aangehouden. Minister Grapperhaus zegt dat hij deze week... bij het boerengezin in Bokstel langs gaat. In de Tweede Kamer veroordeelde hij de bezetting van hun boerderij. De Tweede Kamer houdt binnenkort een debat over de vrijheid van onderwijs. PvdA-leider Ascher kreeg brede steun voor een verzoek tot een debat over het grondwetsartikel. Daarin staat dat iedereen een school mag oprichten en dat openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijk worden behandeld. Van tijd tot tijd gaan er stemmen op om het artikel aan te passen. En met name de christelijke partijen zijn er stevast tegen. Later dit jaar komt de Onderwijsraad met een verkenning van de vrijheid van onderwijs. Een zeldzame VOC-munt uit 1728 heeft op een veiling bijna 200.000 euro opgebracht. Het zou het hoogste bedrag zijn dat ooit in Nederland voor zo'n munt betaald is. Een gezin uit de beeld vond de munt in een sieradenkistje. Wereldwijd zijn er maar 10 of 20 van deze gouden VOC-munten bekend. Het weer, het is eh, helder. Aan de grond kan het licht vriezen. Morgen opnieuw een zonnige dag met in de middag wat stapelwolken.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 Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen machten everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen nu kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust. Ach, ik voel mijn jas, vroeger trein nu met bk klassen Fok de regels, ga niet aanpassen, fok de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In the game, I'm a beggar, I'm a daddy, yeah. my type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.